rocking, talking about rocking, talking about rocking, talking about rocking your world. Talking about rocking, talking about rocking, talking about rocking, talking about rocking your world. You take me to a place only behind. Ik verlang naar het leven, naar een lach en een feest. Het begint meestal vrijdags als het vijf uur is geweest. We gaan met z'n allen dan gezellig op stap. En zingen steeds weer als er een wordt gedaan. Dit is nog zeker niet de laatste. Want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij het hier. Dit is nog zeker niet de ga nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. dan zinken wij het hier. dit is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haag gaat kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog één. We te drinken bij je dieren Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haag gaat kraaien, doen wij het wel uit en zingen wij.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 ZFM Ik neem jou niet voor lief Dus neem me niet voor lief Je weet dat liefde gratis is Weet dat mijn liefde gratis is voor jou Vanaf dat ik je zag, was ik meteen verkocht Ik gaf je toen mijn hart, jij bent alles wat ik zocht En je bent mooier dan Kim K, je hebt meer stijl dan Kanye Was altijd al op money, dikke portemonnee Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met Koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's. Zoveel vissen in de zee. Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee. Neem jou naar Tokio, naar Londen of L.A. Dus stap maar in me, met dan ben je altijd safe. Ik neem jou niet voor lief. Dus neem mij niet voor lief. Je weet dat liefde gratis is mijn liefde gaat is, is voor jou. Ik neem jou niet voor Before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking right.